uur. Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Anouar T. gaat in hoger beroep. De neef van eh, Ridouan Taghi kreeg vandaag 26 jaar cel... voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Maar zijn advocaat zegt dat er helemaal geen bewijs is. Je hoort het de rechtbank bijna letterlijk zeggen... dat ze zeggen, u moet het wel gedaan hebben. En we hebben vandaag weer een aantal keren voorbij horen komen... het kan niet anders dan. Dat is in feite zeggen, ik kan het niet bewijzen, maar ik vind het toch. Daar kunnen wij ons niet in vinden. Ook acht andere verdachten krijgen straf, maar wel veel lagere straffen dan Anwar T. De afgelopen zes weken zijn er vier baby's overleden aan kinkhoest. Dat zijn er veel meer dan normaal, dus dit zijn uitzonderlijke aantallen, zegt het RIVM. Dat er dan zoveel kinderen overlijden, dat is wel ook in die eerdere periodes waren dat er niet zoveel. Ja, dat komt doordat steeds eh, meer ouders hun kinderen niet laten vaccineren. En daardoor komen gevaarlijke besmettelijke ziekten weer vaker voor. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan om Rafah binnen te vallen goedgekeurd. De bedoeling is dat de bevolking in die stad in het zuiden van Gaza wordt geëvacueerd. Maar waar naartoe weet niemand. In het relatief kleine Rafah zijn bijna anderhalf miljoen eh, Palestijnen. Veel van hen zijn al op de vlucht. Veel landen vrezen voor een humanitaire ramp. En een herdershond die eh, vorige week werd binnengebracht bij een asiel in Leeuwarden... is weer herenigd met zijn baasje. Loki heet hij. Hij eh, bleek van een man uit Essen te zijn in Duitsland. En die was zijn hond al zes jaar lang kwijt. En hij had nooit gedacht dat hij Loki nog een keer terug zou vinden... maar gisteren werden ze herenigd. Loki, hi, hallo, hallo. Is super. Also ich freue mich, ich freu mich sehr. Ich bin aber auch sehr aufgeregt. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, dit zijn gewoon de speciale momenten eh, van hereniging Na een echte baas. Eh, die gewoon heel zijn hart al aan deze hond verloren heeft. En ik denk dat hij geen betere plek kan krijgen dan weer bij zijn eh, vorige, zijn echte eigenaar. De eigenaar had Loki tijdens een verbouwing even laten logeren bij een fokker... maar toen hij terugkwam was de pup weg. En dat hij na al die jaren weer terug is, komt doordat de hond gechipt was. Het weer. Vanavond is het zo goed als droog. Vannacht komt de regen overal terug. Morgen laat de zon zich vaak zien bij een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files nemen af. In de regio Noord-Holland staan ze nog op de A9, die met richting Amstelveen. Voor Amstelveen 5 minuten vertraging.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 106.9 ZFN Zandvoort en de regio. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het OM heeft een strafrechtelijk onderzoek aangekondigd naar de Utrechtse Banga-lijst. Onder studenten circuleert een lijst met namen en foto's van vrouwelijke studenten. De lijst is opgesteld door het Utrecht Studentenkoor. Israël heeft nog geen uitvoerbaar plan laten zien voor evacuatie van burgers bij een grondaanval op Rafah, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. De Israëlische premier Netanyahu heeft groen licht gegeven voor zo'n aanval. Bij de presidentsverkiezingen in Rusland zijn op een aantal plaatsen protestacties gehouden. Zeker drie mensen stichten brand bij stemlokalen, meldt site de Moscow Times. Ook gooiden mensen groene verf in stembussen. Het weer, in het zuidoosten nog buien met onweer. Morgen droog en geregeld zon, veel wind en maximaal 11 graden. 去。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 that hurt me deep inside I believe